Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop stilstaande trekkers en vrachtwagens op de wegen in Duitsland vandaag. Onder meer in Berlijn, Hamburg en Bremen. Het is een protest van boeren en vrachtwagenchauffeurs tegen bezuinigingen van de regering. Er deden ook Nederlandse boeren mee, zoals deze. We zijn solidair met onze Duitse boeren en eh, we, wij zijn hier op puur ter ondersteuning en ehm, de hun zijn vaak met ons meer geweest al. En, en ondersteunen ons ook aan onze kant. En we hebben nu gezegd eh, als goede Norbers van elkaar... wij gaan de, de grens over en wij ondersteunen vandaag de Duitse boeren. Volgens een Duitse krant is er iemand zwaar gewond geraakt bij een van de protesten. Een demonstrant zou zijn aangereden door een auto... die om de blokkade heen probeerde te rijden. De gaskraan in Groningen staat weer een heel klein stukje open. Daar brandt een waakvlam. En dat is nodig om snel gas te kunnen winnen als er problemen zijn. En dat kan zomaar gebeuren deze koude dagen. Deze verslaggever van RTV Noord vertelt hoe organisaties in Groningen daarop reageren. Zij vinden dat de gaskraan dicht moet, zeker na zo'n vernietigend rapport van de parlementaire enquêtecommissie afgelopen jaar. Het is trouwens niet zo dat er nu meer aardbevingen ontstaan hierdoor, hè, dat de kraan nu een paar dagen open gaat. Dat heeft eigenlijk nauwelijks effect. Maar ja, de bodem hier komt pas echt tot rust als er geen kubieke meter meer wordt eh, gewonnen. Volgens demissionair staatssecretaris Velbrief, gaat de gaskraan alleen vandaag en morgen een klein een beetje open. Een man van 21 is opgepakt voor fraude. Hij werkte een tijdje bij de Belastingdienst en zou toen onterecht voor tienduizenden euro's aan subsidies hebben uitbetaald. Een bank merkte dat na het ontvangen van het geld dure aankopen werden gedaan op webshops. Van dat geld zouden verdachten volgens justitie onder andere dure telefoons en een Rolex hebben gekocht. De vijf mensen die vastzaten in een grot in het midden van Slovenië zijn gered. Zaterdag kwam een gezin van drie volwassenen samen met hun twee gidsen vast te zitten na hevige regenval. Nadat het waterpeil in de grot was, wat was gezakt, konden, konden de vijf worden bevrijd. Het weer, temperatuur rond het vriespunt, maar door de wind voelt het ook wat kouder. Vanaf, vannacht vriest het in Friesland 4 graden, in de Achterhoek 8.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 Maar de vertraging is minder dan 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Koenplein. Op de ring West vanaf Haarlem daardoor 5 minuten vertraging. En op de A10 bij Amsterdam over Amstel op de ring Zuid ook 5 minuten oponthoud richting Utrecht.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 Do that thing when you are dipping. keep your hips poppin'. What up with all these questions and what you manifesting? You're talking to me like you're talking to an adolescent. what we rehearse. No, it nervous now. It should be break, break it. Get up and take a stance and let me see ya. Get something. Uh. Don't say nothing. Don't you ain't moving my arm. DJ ain't playing nothing. You tell them play this her until the speakers blow. Birthdays, pick a place, baby, we can go. I like your IMAX. The show with no back. She showing off a text. You ain't no slightly ghetto, ghetto. She rules, ghetto, ghetto. She five five, brown eyes. It's the leto, leto. What did you come along? Oh, you got two or three. That ain't no thing, baby girl, cause I got two with me. And we gon' all kick it, and you about to see just what a day would be if you was in the ride with me. I'll tell you why I'm on fire.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 Frans Beckenbauer was 78 jaar. De kritieke situatie in Ter Apel wordt willens en wetens in stand gehouden. Dat schrijven Groningse bestuurders in een brief aan het kabinet. Ze zeggen dat onder meer de landelijke overheid wegkijkt van de problemen in het aanmeldcentrum. Vorig jaar stonden er meer files op de weg dan ooit tevoren. Ten opzichte van het recordjaar 2019 nam de overlast door files met 6% toe. Het weer, vanavond is het helder, minima vannacht tussen min 4 en min 8 graden.